Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In de rechtszaak tegen Willem Holleder wordt vanmiddag zijn zus Sonja ondervraagd door Holleders advocaten. Volgens Sonja werd zij door haar broer onder druk gezet. De verdediging zegt dat daar op basis van afgeluisterde gesprekken maar weinig van blijkt. Tijdens het verhoor begon Sonja te huilen en te schreeuwen toen het over haar gehandicapte kind ging. Holleders zus is de weduwe van Cor van Hout die in opdracht van Holleder zou zijn geliquideerd. De zes straffen die zijn uitgedeeld in de Valkenburgse zedenzaak blijven gelijk. De mannen werden veroordeeld tot één dag cel en een taakstraf voor het hebben van seks met een meisje van 16. In 2014 dwongen ze het meisje tot betaalde seks in een hotelkamer in Valkenburg. Justitie was het niet eens met de straf en ging in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. De zaak leidde tot veel commotie. Zo pleegden twee verdachten nog voor het begin van het proces zelfmoord. De pooier van het meisje werd eerder al veroordeeld tot twee jaar cel. In Iran zijn vijf agenten omgekomen tijdens rellen met leden van een islamitische Soefi-beweging. Die wordt door de Iraanse religieuze leiders als een bedreiging gezien. Veiligheidstroepen wilden gisteren in Teheran de leider van de beweging oppakken. Het liep uit de hand toen volgelingen hun leider wilden beschermen. Vier agenten kwamen om toen ze werden aangereden, drie van hen door een bus en één agent kwam onder een auto. De vijfde agent werd doodgestoken. Vervolgens werden 300 demonstranten gearresteerd. De straf van de Utrechtse serieverkrachter is definitief. De Hoge Raad oordeelt dat de 54-jarige man terecht de maximumstraf van 16 jaar kreeg opgelegd. Hij kreeg de straf vanwege vier verkrachtingen in 1995 en in 2001. Dat gebeurde in hetzelfde gebied aan de oostkant van Utrecht. De Hoge Raad ziet geen aanleiding om het eerdere vonnis te vernietigen... en acht de verkrachtingen daarmee bewezen. Het weerperiode met zon, vooral in het oosten, en het is ongeveer 6 graden. Vanavond en vannacht vriest het licht. Morgen in het hele land flinke periode met zon, dan wordt het 4 tot 6 graden... maar door de noordoostenwind voelt het kouder aan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.